De Britse premier Cameron heeft dat in Londen bekendgemaakt. De dader is een taxichauffeur van 52 die waarschijnlijk na zijn daad zelfmoord heeft gepleegd. De man opende in de drie dorpen in het Lake District het vuur. Waarom is nog onduidelijk. Hij vluchtte daarna naar onbewoond gebied waar de politie zijn auto vond. Kort daarna werd het lichaam van de taxichauffeur gevonden. Justitie in Duitsland is een vooronderzoek begonnen naar de voorzitter van de Duitse bisschoppen, aartsbisschop Zollitsch van Freiburg. Hij zou een priester die zich in de jaren 60 had bezondigd aan kindermisbruik de hand boven het hoofd hebben gehouden. Het aartsbisdom Freiburg wijst de verwijten van de hand. CDA-leider Balkenende gaat er nog steeds voor om zijn partij bij de verkiezingen de grootste te maken. De peilingen geven aan dat het CDA op verlies staat. Een aantal CDA'ers in de top van de partij zou zich al hebben neergelegd bij een nederlaag. Maar Balkenende gelooft nog steeds in een goede uitslag voor zijn partij. De Hollandse Nieuwe is dit jaar wat minder vet dan vorig jaar. Dat komt door de strenge winter, zegt een woordvoerder van de grootste Nederlandse haringproducent. Hij verwacht verder dat er op korte termijn een verhoging van het vangstquotum komt... omdat er weer meer haring in de Noordzee zwemt dan een paar jaar geleden. Over zes dagen mag de Hollandse Nieuwe worden verkocht. Serena Williams is er niet in geslaagd de halve finales te bereiken van de Open Franse tenniskampioenschappen. De als eerste geplaatste Amerikaanse verloor in drie sets van Samantha Stoser uit Australië. Stoser had in de vierde ronde al gewonnen van de Belgische Justin Henin, die Roland Garros vier keer op haar naam schreef. De Australische is met 19 zegens in 22 wedstrijden dit seizoen de beste speelster op gravel. Het weer vrij zonnig, alleen in het oosten nog wat wolkenvelden. Ook morgen zonnig en met 17 tot 23 graden nog iets.